7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Brittannië en Frankrijk willen de hulp van andere Europese landen... bij het oplossen van het vluchtelingenprobleem in Calais. In een gezamenlijk opiniestuk in de Sunday Telegraph... spreken de ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen... van een globale migratiecrisis. De Franse havenstad Calais wordt overstroomd door vluchtelingen... die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen... Volgens de ministers is dat niet alleen een probleem van die twee landen, maar van heel Europa. Economische migranten moeten uitgelegd worden dat ze niet hun heil in Europa moeten zoeken. Ook willen de ministers Afrikaanse helpen, eh, landen helpen met economische en sociale ontwikkeling. Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Om alles in goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet en is er wachtrij-entertainment. Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. Daarom wil de directie een nieuwe pier bouwen met 12 gates en een terminal die aansluit op het oude gedeelte van de luchthaven. Volgens een woordvoerder moeten de plannen in 2022 gerealiseerd zijn. Zimbabwe beperkt de jacht op leeuwen, luipaarden en olifanten. Aanleiding is de ophef na de dood van de populaire leeuw Cecil. Die werd doodgeschoten door een Amerikaanse tandarts. Cecil leefde in een nationaal park waar jagen verboden is. Maar zou met een stuk vlees buiten het park zijn gelokt. De autoriteiten hebben nu besloten dat het ook buiten het park verboden is op de dieren te jagen. Organisatoren van safaris in Zimbabwe vrezen door de inperking inkomsten te verliezen. De jacht in het Afrikaanse land breekt jaarlijks 40 miljoen dollar op. Het weer, lokaal ontstaat een mistbank. Overdag zonnig en droog en 21 tot 26 graden. Maandag wordt het zeer warm tot 31 graden. En dinsdag zijn er buien en dan verdwijnt de warmte weer voor even. Dit was het ZFM Verkeersupdate.